Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Tweede Kamerleden hebben met verbazing gereageerd op de uitspraak van minister Faber over de Oekraïense president Zelensky. Ze zei dat hij niet democratisch gekozen is. Later nam ze die woorden terug. VVD-leider Jesse Gus zegt dat ze het uitermate verontrustend vindt... dat Faber in het openbaar Russische propaganda verspreidt. NSC-leider Omtzigt zegt dat Faber beter op de hoogte had moeten zijn. Mirjam Bikker van de ChristenUnie noemt het onverantwoord om in spannende tijden als minister nonsens te verkopen als de waarheid. Door naar de rechter te stappen hoopt persbureau AP weer bij de persmomenten van Donald Trump te mogen zijn. Daar is EP niet meer welkom, omdat het Amerikaanse persbureau weigert... de naam van de Golf van Mexico te veranderen in de Golf van Amerika... zoals Trump onlangs besloot. Volgens EP is de weigering in strijd met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. In de buurt van Walsoorde in Zeeland zijn afgelopen avond twee lichamen gevonden. Een voorbijganger trof de lichamen aan bij een radartoren aan de zeedijk langs de Westerschelde. De politie heeft de identiteit van de twee nog niet vastgesteld en houdt rekening met verschillende scenario's. In Groningen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Iets voor half drie kreeg de politie een melding van een vechtpartij in de Oude Ebbingenstraat in het centrum. Toen agenten daar aankwamen bleek er ook gestoken te zijn. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Kroonprinses Amalia heeft later vandaag haar eerste solo-klus. In Vlissingen doopt ze het marineschip Den Helder. Dat schip gaat marineschepen wereldwijd voorzien van brandstof, munitie, water en voedsel. Amalia heeft sinds haar 18e verjaardag al verschillende klussen gedaan. Vandaag zijn haar ouders er voor het eerst niet bij. Het weer, regen trekt over het land en het wordt 11 tot 13 graden. In de nacht naar zondag wordt het droog.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 Hey, hey, hey. Ik met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. Dromend in de duinen, een feest tot de morgen. Chardonnay. Ik hou van jou op Zandvoort, parel aan de zee. Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd.